hoogste tijd is het bijna 12 uur. En, eh, ja, het is zover. We gaan stoppen met uitzenden. Dit is het einde van de live uitzending. Maar eh, we gaan nog non-stop door 1 uur. 1 uur. Zondag. Morgen 20 juli 2014. Tot 1 uur in de morgen ik zou zeggen, eh, prettige nacht nog verder. Als je gaat slapen, dus als je moet werken, werk ze. Je kunt het programma naluisteren op www.eurostar. Jongen, jongen. Op www.aloaradio.nl Daar kunt u ons... Uh, Deze weekend op je radio. Weekend radio. Op Aloa Radio. Goed zo, ja, zo is het hè jongens. En dat zal ook, eh, ook nooit veranderen. Nou mensen, het is nu 12 uur geweest. Het is nu zaterdagmorgen 20 juli 2014. We gaan door tot 1 uur met non-stop muziek gemixt. Door de computer zelf, dat zeg ik eerlijk. Ik heb een programmaatje die kan zelf muziek mixen. Zo daar hoef ik zelf niks aan te doen. Ik hoef alleen maar alles op volgorde te zetten. En wat voor muziek het ook is of hoe snel het ook is. Het past altijd goed. Dus als een professionele DJ. En ik ga niet de website noemen, dan moet je mij mailen. Dan eh, ga je naar www.dj-jaap.com eh, en dan kan je bij, bij eh, contact kan je dan een berichtje sturen. Dus op deze website. Hoe je aan zo'n mooie virtuele mixtafel kan komen, gratis en wel. Ja, oké. En eh, als je dat wil weten, die informatie, dan moet je maar even op de website www.tk, hoe je ook eh, zo'n radiozender in elkaar kan zetten. Want uh, ja, bedoel, ja, er zijn duizenden radiozenders. er Zijn er meer op internet dan in de ether, wist je dat? Echt, de meeste radiozenders zitten eigenlijk via het internet. Dus oké mensen, het is nu eh, twee minuten over twaalf geweest. Het zaterdagmorgen 20 juli 2014. Uh, eh, je luistert naar DJ Jaap op uh, eh, aloharadio.tk. Dus aloharadio.tk. Aloharadio.tk. En I want to, to Uh, went to uh, people worldwide on uh, this planet. I'm DJ Ape and <laughs> I'm broadcasting on alloradio.tk and I'm broadcasting the same program live until this moment um, at um, DJ um, streepje Jaap, dus J-A-A-P dot com. Dus DJ a stripe. Uh, not a low stripe, but a, a normal stripe. This DJ stripe. Uh, G-A-A-P, small. is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur. uur op Aloha Radio. Aloha Radio is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur. Voor meer informatie kijk op dj-jaap.com luisteraartjes. Eh, we wensen jullie eh, eh, het allerbeste voor 2015. We zijn live verbonden met, met Den Haag. Ja, ja, ja. Ik ben DJ Jaap, helaas naar Aloha Radio en iedereen die luistert. De beste wensen en ik hoop dat dit jaar wat vrolijker en beter jaar wordt. En een vreedzaam jaar ook. En ik wens het voor iedereen die luistert. En om eh, half, eh, half één dan eh, kunnen jullie Skype. Oh, kijk, Herman is er al. Nou, ik zal hem even opnemen. Goedemorgen Herman, de beste wensen. Nou, ja, dat klopt, dat klopt. Bij, bij ons is, ja, bij jullie al 12 jaar oud, hè, het nieuwe jaar. <laughs> Ja. ja. Ik weet niet of het vuur... Ja. ja, hetzelfde. Ja. Ja, dankjewel. En eh, jullie ook. Ja. Dus uh, ik hoop dat het wel vrolijker jaar wordt dan het afgelopen jaar. Ja. Dus... Eh, <laughs> ja, mijn schoonmoeder zit in Spanje. En, eh, eh, en dan heb ik ook nog een oom, dat is een zwager van mijn schoonmoeder. En een zus van haar, die zitten daar ook. Ja. En eh, ik zie nog niet dat, nee, ze zijn nog niet online, zie ik. Nou, misschien dat Jacco straks komt om half één, half één straks. We zijn aan het uitzenden. Ik had al mijn oude programma's uitgezonden vanaf half vijf vanmiddag. Van, van het afgelopen jaar. <laughs> dus dat heb ik allemaal dus hoefde ik niet veel te doen dan alleen maar de computer te laten draaien. En eh, ik ben daar pas echt live vanaf 12 uur zo'n beetje, ja. Dus, eh en eh, ik weet niet of ik kan horen het vuurwerk in de verte. Hoor je het, toevallig? Dat is, het, dat, is het, dat is het vuurwerk. Dat is het vuurwerk. Oh, ja. Ik, ik dacht dacht dat het in eh, verschillende, verschillende grote plaatsen afgelast was. Eh, ja, bij ons eh, zijn wel de regels strenger geworden. Je mag pas, uh, kijken hoor, pas vanaf 6 uur s'avonds vuurwerk afsteken. En dat mm. was vroeger vanaf 10 uur s morgens. En je mag niet in de, buurt, in de buurt van ziekenhuizen en dierenpensions mag dat ook niet meer. Tuurlijk niet. En eh, ja, dat vind ik ook wel logisch, want uh, een van onze twee honden die is vreselijk bang voor die knallen, En die andere hond die, eh, die is er nogal nuchter over. Die blijft rustig. Ja, hier, hier, hebben ze een beetje gehoord, zo te, rondom tien, half, half tien, elf uur. Toen kwam men hier wat vuurwerk af te komen. Maar het grote vuurwerk kwam op 12 uur en die kwam van de Sky Tower af. Oké, ja dat heb ik gezien. over de 300 meter hoge toren. dat heb ik gezien op televisie, ja. Oh, heb jullie het idee? Nee, nou, wij, wisten dat het wel zou gebeuren, maar ik geloof dat wij alvast bij was het, eh, Bij ons was het op het journaal, om 8 uur. Daar lieten ze het zien vanaf, eh, ja, dat zijn een paar eilandjes. Daar is, begint het dan eh, het eerst. En ook is Nieuw-Zeeland en Australië lieten ze zien. Die had zijn televisiemast hè, bij jullie, hè? Met al die... Die televisiemast is dat toch waar dat vuurwerk bij in Nieuw-Zeeland wordt afgestoken? Ja. En dat, dat, dat is, is eigenlijk is een toren ja? waar, eh, waar je, je, met een lift kan je naar boven toe of verschillende verdiepingen. Daar is ook een restaurant wat zo langzamer, langs, langzamer ronddraait. Hmm. Dat is ook ingebouwd. En je kan er ook kan je bungee jumping. Oké. En een van mijn kleinzoons die hebben dat heeft dat gisteren gedaan. Oh. Hier <laughs> is dus zo'n 300 meter naar beneden gesprongen. Eh, ja, hij zei... Ik, eh, het, het, was over, het was over voordat jij je realiseerde dat jij... <laughs> Nou, het gaat, het gaat hard hoor. Nee, was, maar... Het, het, me dood, het me doodeng om dat te doen. nou, dan ik, eh, ik geloof niet dat, dat, dat mijn... Uh, dat mij iets zou liggen. Nee, dat niet. Maar in ieder geval, het was leuk. Mhm. En, eh, ja, en die toren, die, ja, daar staat ook een, een, tv- en een radioantenne op. En, en een beacon maakt voor, voor de luchtvaart. En mhm. ja, het, eh, van alles is wat. maar nu gaat men ook weer een hogere uh, gebouw bouwen in de buurt. Die hoger is dan die toren. Nou, we hebben in Den Haag een toren. Hebben, ja. hebben, ze, hebben ze weer iets nieuws om eraf te springen? Nou, bij ons in Den Haag, het hoogste gebouw bij ons in Den Haag is 130 meter. Dat is de Mali-toren, vlakbij het Centraal Station, bij het Maliveld Ja. En, is, eh, en, dat vinden ze hier al hoog. <laughs> ik geloof dat die toren bij jullie net zo hoog is als de Eiffeltoren. Die is ook iets van 300 meter, geloof ik. Ja, dat is ook zoiets, ja. Het, uh, het, en, het, is, het is een prachtige eerste, eerste dag van het jaar. Mhm. het, lekker zonnig, een beetje, zo een beetje het was vandaag, een, eh, een, zacht windje, maar eh, mhm. het is eh, ja, heerlijk weertje. dat, ja, het was hier vandaag 7 graden en, en het was de hele dag zondag, afwisselend met bewolking. Maar ik was geroepen, dus uh, mevrouw die roept me, dus ik ga even hangen. Dus in ieder geval bedankt voor het belletje en de beste wensen eh, verder, hè. We elkaar gaan. Oké, ja, en uh, eh, dag menigmaal dit jaar, hè. Oké, ja, tuurlijk. Oké, Radio is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur. Them rich folk got their Hollywood, them poor folks got that battle for the oil. If I had to make a choice, I'd have to see what lied behind the other door. All the rising cost of human lives a tad bit more a price than I'd care to pay. When there ain't no place I gotta get that I can't get to by walking anyway. And if you wanna see a movie, y'all get tits and ass galore, and we can go and check the sequel if y'all looking for some more. Don't expect catch a Jesus flick unless you want the gore. It's how we do in the land here of the free. It's how we do in the land here of the free. There was a man who had a vice. He liked to smoke that stuff that made the road He still did the job he had to do. the only way he knew how he could cope. Oh, but everything you do these days will wind up on some cop's computer screen. So them GIA men came around and they took another kind man off the street. But if you know how to do accounting, you just take your heart's delight. If you're a rich man, ain't no worry, you won't ever serve the time. Cause they covered up misjustice, and besides, that bitch is blind. It's how we do in the land here of the free. That's how we do in the land here of the free. Well, there was a boy who told a lie. He only knew one way to make it right. He confessed it to the preacher, and the preacher kept him coming through the night. But if folks around begin to frown and start to notice something might be wrong, They'll just pick him up and set him down to flock on the other side of town. And if you're looking for religion, we got thousands here to try. But don't you try and hear a sermon, lest you're gonna stay in style. All we care about your petty souls, how much you have got to tie. That's how we do in the land here of the free. It's how we do in the land here of the free. But don't believe the president, he says this is the way as God be. All cause Woody Guthrie had it right, this land right here was made for you and me. But in Woody's day, they used to say they'd take their problems to the voting booth. Oh, but now they've taken that away. There's one way left to show them folks true. If all they think about is money, then that's how we gotta fight. I ain't paying no more taxes till that war is justified. If they gonna take my money, they come take it out my heart. It's how we do in the land here of the free. It's how we do in the land here of the free. It's how we do in the land. luisteraartjes, we gaan eens kijken of we nog kunnen bereiken. We ben benieuwd, we hadden net uh, Herman Tecklenburg vlak na, de, na 12 uur. Eh. We gaan eens even kijken of Jacco toevallig... Uh, zender. De muziekmix van de week. Van de week. She sees my cigarette glowing in the kitchen late at night. She knows there's something wrong she don't know what's on my mind. I've told her time and time, life ain't worth all this misery. Am I lying to myself? Oh, the man I used to be. We used to be forever till death do us part. That seemed like such a long time to a younger man's heart. But now that we've grown older, that fire doesn't burn so deep inside. So should we fan the flames or just let the embers die? Should we let the embers die? Like smoke rings in the night. Should we walk our separate ways? Or hold on to yesterday? Should we let the embers die? Like our love has deep inside. Either way, I'm gonna lose. You won't be here by my side. My cigarette is glowing for the last time late tonight. I know there's something wrong here. I can feel it deep inside. I've thought it time and time. Life ain't worth all this misery. Why do I sit here and cry when I could end this all tonight? Aloha Radio is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur. jouw zender. Hallo luisteraartjes, daar zijn we weer. Ja, het is alweer eh, bijna 1 uur op eh, donderdagmorgen 1 januari 2015. En eh, ja, we gaan de muziek even ietsje naar de achtergrond. Ik ga even kijken of er nog wat gebeurd is hier in Den Haag en de omgeving. Of landelijk. Ik heb, eh, zoals jullie weten, een Twitter-account. Radio.tk Kun je kijken op Twitter ik heb er al eh, nog wat, eh, wat opgezet. Er zijn wat brandjes geweest hier en daar. Auto's in de brand. Eh, een, <clears throat> onbewoonde woning in de fik. Nou ja, niet hier in de buurt, maar hier wel in Den Haag. Wat hier ja, wel hoop vuurwerk. Ik heb nog wat, een filmpje gemaakt. Die, wil kijken of ik die nog op internet kan zetten. Moet eens even kijken naar de Twitter. De Twitter is echt het aardgelezen medium voor eh, nieuwsberichten. Facebook is meer eh, eigenlijk voor, om jezelf te promoten. Eh, een steekpartij op het Oranjeplein in Den Haag. Zo, dat is niet zo best. Steekpartij het Oranjeplein in Den Haag. Jezus, ja, dat is niet, niet zo fijn. Ongeval op de rijweg met de Dierenslaan betrof een kopstaartaanrijding andere auto. Zat een stukje verder. Oké, nou ja. Was Maar die, eh, ja jongens. Dat is minder leuk hè, die steekpartijen. En waarom nou jongens? Ja. Het is, uh, er staat nog veel meer op. Ik, moet dus even alles een beetje nalopen. Eh, op de Larijweg Ongeval met de dierenslampet. Oh ja, er zat een fout daarbij. Brand op balkon, etage. Uh, Florence van Breidero, aan in Soetermeer. Zijn balkon in de fik gevlogen. Uh, even kijken hoor, ja. Sommige dingen geven ze dubbel aan. Ja. dus <laughs> er... Uh... Oké, de brandstapel in Scheveningen is, eh, is dit jaar weer omgevallen. Dat is, eh, ja... ja, dat is jammer. Ik weet niet of het in Duindorp was of, eh, of Scheveningen zelf, dat weet ik niet. Scheveningen, de brandstapel. Daar zie ik allemaal foto's. Ja, ja, ja, ja, ja. Vreugdevuur. Ja, jammer dat dat gebeurt. Dus ja, ik weet niet eh, of Duindorp of Scheveningen heeft gewonnen met eh, de grote brandstapel. Eh, wel of geen brandstapel is de vraag. Ouderwater, nou, ik denk het niet hoor. <laughs> ja jongens, nou er staat nog veel meer nieuws op. Dus even verder kijken. Nou ja. Oké, okay, ongelukken gebeurd. De oh, dan ja. Op het strand van Scheveningen, ja, dat weten we. Nou, die aanrijding... Uh, gelukkig nieuwjaar, redactie van Omroep West. Busje aan de Jan Pieterszoon Koenstraat in Den Haag heeft oud en nieuw evenmin overleefd. Nou, dat eh, is niet zo best allemaal. Oké. Okay. Is elke woensdag en zondagavond in de lucht. Weer straat, eh, een middelbrand. Nou, brand is brand bij mij. Eh, de brandstapel, dus een uur geleden, op het strand bij Duindorp zat inmiddels in de brand. Oké. Een pech tot premier, dan ga ik emigreren, <laughs> zegt... Uh, ja, ik vind, ik vind eh, ja, pech tot premier. Nee, ik moet er niet aan denken. Dan nog liever Roemer. Oké. Goed, we gaan afsluiten. Het is drie minuten over één. Ik ga stoppen. Oh ja, ik lees hier ook nog. Eh, van Pownet. Ehm, moslims ruimen uw rotzooi op. Woont u in Drunen, dan trekt u het slecht om morgen met uw brakke hersens de straat te gaan vegen. Geen paniek. De jongere Moslimjongerenorganisatie biedt uitkomst. Aangezien de groep reinheid ziet als een vereiste van het geloof, zullen ze morgen massaal de straat op gaan om vuurwerkresten op te ruimen. Ze schrijft Omroep Brabant. Ze beginnen om 9 uur s morgens en gaan zeker anderhalf uur door. Moet u een beetje aardig tegen ze, mocht u rond dit tijdstip net thuiskomen. Ik zou zeggen, help gewoon mee. Ja, toch? Ik bedoel, als je dat gauw samen doet. Nou jongens, eh, hè? Dus eh, minder knalvuurwerk, 5% dan het totaal. Dus 5% minder knalvuurwerk is het dit jaar uh, verkocht. 5% minder dan vorig jaar. Nou goed, ik ga afsluiten mensen. Ik zou zeggen, wel te rusten. En ik zou zeggen tot uh, zondag 4 januari. Bye. So it seems that fittingly, we've walked ourselves right into this one unwittingly. And if only we were stronger, better, faster, we might then just have outlasted those bastards. But we can't be helped by ifs and thens, we can't be helped by our pretends. None of them will serve to amend.